Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere huizen in Didam zijn onbewoonbaar geraakt. Vannacht brak er brand uit in een blok met zes woningen in die Gelderse plaats. Hoe dat kon gebeuren weten we niet. Je hoort een verslaggever van Omroep Gelderland. Ja, de vier andere woningen zijn eh, eh, volledig open. Er ligt een muur in de voortuin. Eh, je ziet bedden opgestapeld. Je ziet zelfs nog dekbedden die over de rand van de woning heen hangen. En, ehm, en nog aan het einde een rookpluim die naar boven komt. 24 bewoners konden op tijd hun huis uitkomen. Om het vuur helemaal uit te krijgen moest de brandweer met een kraan vier van de huizen slopen. Bij een controle van lesauto's in Eindhoven heeft de politie meerdere mensen betrapt op rijden onder invloed. In totaal werden 48 lesauto's gecontroleerd. Vier leerlingen bleken onder invloed te zijn. Wat ze hadden gebruikt is niet bekend. Er is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Ook was er een rijinstructeur die niet kon laten zien dat hij echt rijles mocht geven. De politie heeft tijdens Koningsdag in Doetinchem vier drones uit de lucht gehaald. Ook zijn er drie mensen opgepakt. De politie heeft dat nu twee weken later bekendgemaakt. Of er een echte dreiging was, zegt de politie niet, maar tevreden zijn ze wel. Zoals we kunnen zien afgelopen eh, Koningsdag is dat heel goed verlopen. Want waar het ook maar enigszins eh, leek iets te zijn, daar gingen we heen en in contact hebben we het heel mooi kunnen houden. De drones die uit de lucht werden gehaald waren volgens de politie niet gevaarlijk. En gisteren had ik het al over ultramarathons. En vandaag een verhaal over een Britse oud-marinier die een ultra-triathlon heeft gedaan. Hij vertelde eerder tijdens een training al over zijn plannen. In 100 days I will begin a race from the UK to the top of Mount Everest. 12,000 kilometers of swimming, cycling, running, trekking and climbing will take me from the shores of England to the top of the world. Ja, hij begon in Dover in Engeland. Mitch Hutchcraft, zo heet hij, zwom half september het kanaal over... en fietste vervolgens bijna 12.000 kilometer van Frankrijk naar India. Daar rende en wandelde hij meer dan 1000 kilometer naar het basiskamp van de Mount Everest. Ongeveer een maand geleden kwam hij daar aan... en het lukte hem zondag om de top van de hoogste berg ter wereld te bereiken.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 De 24 bewoners konden op tijd hun huis uitkomen. De brandweer in Groningen verwacht nog de hele dag bezig te zijn met het blussen van de grote brand in Oude Pekela. Daar brak gisteravond brand uit in de opslag van een vezelhennepfabriek. En bij aanvallen van jihadisten in Burkina Faso zijn zondag tientallen mensen gedood. Honderden militanten vielen s ochtends vroeg de noordelijke plaats Djibo aan. Daar schoten ze op agenten, militairen en burgers. Dan het weer, veel zon. Het wordt 20 tot 24 graden vandaag.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 Sing. Everybody, bring your body. Ooh. One time to love time. Yeah. was always in a fight Cause I can't do nothing right pop star. All you have to change is everything you are. Tired of being compared to damn Britney Spears.